Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Een deel van Canada kampt met hevige regenval, overstromingen en aardverschuivingen. De stad Vancouver is grotendeels van de rest van de provincie afgesloten... doordat toegangswegen onbegaanbaar zijn geworden. Er zijn duizenden mensen geëvacueerd. Het noodweer heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Afgelopen zomer werd Canada ook al door noodweer getroffen. Toen was het extreem warm met temperaturen van bijna 50 graden. Auckland in Nieuw-Zeeland gaat mondjesmaat weer reizigers toelaten... en inwoners mogen de stad weer uit. De grootste stad van het land is nog wel op slot voor buitenlandse reizigers. Maar Nieuw-Zeelanders zelf zijn met een vaccinatie of een test over een maand weer welkom. Sinds augustus is de stad afgesloten van de rest van het land... om verspreiding van de Delta-variant te voorkomen. Volgens premier Ardern ligt de vaccinatiegraad over een maand op 90 Genoeg om reizigers weer toe te laten. In de geboortecijfers van dit jaar is een klein corona-effect te zien, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS verwacht dat er dit jaar in, zo, in totaal zo'n 180.000 kinderen geboren zullen worden. Het hoogste aantal sinds 2011. Vooral dertigers kregen vaker een baby. Vrouwen onder de 25 kregen juist minder kinderen. Relatief was de toename van het aantal derde kinderen het grootst. Er is een stijging, maar van een echte babyboom kan nog niet worden gesproken, zegt het CBS. Het Nederlands elftal heeft zich voor de elfde keer geplaatst voor het WK voetbal. Een 2-0 zege tegen Noorwegen was voldoende om groepswinnaar te worden. Steven Bergwijn zorgde voor het eerste doelpunt... waarna Memphis Depay de voorsprong in blessuretijd verdubbelde.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 And don't you act test me, tell me you miss me. But now you try to glaze me, play me, and diss me. I'm wide awake, ready to break, so we'd argue. What happened to the kisses and why, how are you?